Het gaat om een legerhelikopter van de VS. Eén inzittende wordt vermist, twee zijn gered. Norfolk ligt ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van Washington. Bijna 24 uur eerder stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer in Groot-Brittannië. Bizar genoeg in het gelijknamige Engelse graafschap Norfolk. Bij die crash kwamen de vier inzittenden om. De Chileense hoofdstad Santiago wordt geteisterd door hevige bosbranden. De brandweer heeft grote moeite om de branden vlakbij de stad te bestrijden. Er is al voor bijna 75 miljoen euro aan huizen en bedrijven in vlammen opgegaan. Het vuur veroorzaakt dikke smog boven de stad. Inwoners worden gewaarschuwd om niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. De kracht van illegaal vuurwerk benadert soms die van militaire explosieven. Dat zegt de explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, terugblikkend op oud en nieuw. Het noemt de ontwikkelingen rond illegaal vuurwerk erg zorgwekkend. Bij een ruiming is niet duidelijk om welke springstoffen het gaat... en daardoor is het lastig om de gevoeligheid en de kracht in te schatten. De afgelopen maand werd in meerdere woningen honderden kilo's zeer zwaar vuurwerk gevonden. In één geval werd zelfs een hoeveelheid springstof gevonden die vergelijkbaar is met een lading van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse staat New York gaat wiet voor medicinaal gebruik toestaan. Er komt een proef in 20 ziekenhuizen. De softdruk kan de pijn verzachten bij kanker en andere zware ziektes, zegt de gouverneur van de staat. Voor recreatief gebruik blijft marihuana in New York illegaal. Wie betrapt wordt met wiet krijgt een boete. New York is de 21ste staat die de regels voor marihuana versoepelt.